De 35 bewoners van het pand, studenten en anti-kraakwachten... konden aanvankelijk terecht in een naburige gymzaal... maar ze worden inmiddels opgevangen in een wijkcentrum. Niemand raakte gewond. De brand is ontstaan aan de zijkant van het pand. Al snel sloegen de vlammen uit het dak. Inmiddels is het dak van het pand deels ingestort. Een paar duizend mensen hebben in Scheveningen meegedaan aan de traditionele nieuwjaarsduik. Om 12 uur precies rende de meute de zee in. Met een watertemperatuur van 7,5 graad was het fris, maar voor 1 januari was het aan de hoge kant. In navolging van het evenement in Scheveningen worden steeds meer plaatsen nieuwjaarsduiken gehouden. Paus Franciscus heeft in zijn eerste nieuwjaarstoespraak opgeroepen tot verdraagzaamheid. Accepteer dat iedereen anders is, zei hij tegen de tienduizenden toehoorders op het Sint-Pietersplein in Rome. De mis van 1 januari staat altijd in het teken van wereldvrede. Geweld moet volgens de paus voor eens en voor altijd afgelopen zijn. Zijn toespraak werd geregeld onderbroken door applaus. Op verschillende plaatsen is tijdens de nieuwjaarsnacht de ME ingezet... om lokale politieagenten en brandweerlieden te beschermen tegen raddraaiers. In Gouda werd de brandweer bekogeld met vuurwerk en flessen... tijdens het blussen van een brand. En dat gebeurde ook in Schiedam. In Waardenburg in Gelderland trad de mobiele eenheid op... tegen een groep die zich tegen agenten keerde. Het weer, droog en geregeld zon, het is 7 tot 9 graden. Vanuit het zuidwesten later vanmiddag regen en ook veel wind. Morgenmiddag schijnt de zon af en toe, maar de rest van de week blijft het wisselvallig en wordt het zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.